Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een zwaar ongeluk op de A1 gisteravond zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de slachtoffers er precies aan toe zijn. De politie gaat ervan uit dat er een spookrijder op een tegemoetkomende auto is gebotst. De snelweg A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort was vanwege het ongeluk vannacht lange tijd afgesloten. Bij een voedselverwerkingsbedrijf in het Friese Oosterwolde woedt een grote brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. De brandweer van Drenthe is er ook voor ondersteuning. Vanwege de rookontwikkeling in Oosterwolde is een aantal huizen in de buurt ontruimd. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Het is volgens de IND nodig omdat het al te lang veel te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in wachtkamers van de IND. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. Ook worden extra dekens uitgedeeld. De organisatie Vluchtelingenwerk kijkt hoe het de komende tijd gaat met de asielzoekers. Demissionair staatssecretaris Van de Burg van Asiel roept burgemeesters op om snel extra opvangplekken te regelen voor de asielzoekers. In Parijs is in de buurt van de Eiffeltoren een Duitse toerist doodgestoken. De dader viel vervolgens twee anderen aan met een hamer, die raakte gewond. De politie kon de man snel overmeesteren. Volgens de Franse minister Damanin gaat het om een radicale islamist die al eerder was veroordeeld. De verdachte was al bekend bij de veiligheidsdiensten en zou op een terreurlijst staan. Het weer. De ochtend is grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat er op meerdere plekken sneeuwen. Op sommige plekken kan er 5 centimeter vallen.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 maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook en stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het hond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. ZFM. <laughs> my rug know Zijn Zet de muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Hé hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een eh, kabouterplop? man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het eh, beetje. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn ermee bezig. Ik weet het nu.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas let it slide living on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. Ome Jan ging vroeger met een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want Ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei wel waar is die helikopter dan, Ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje. Dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt...